7 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt een onderzoek naar het ongeluk met een kabelbaan in Italië. 13 mensen zijn daar vandaag bij om het leven gekomen, melden de hulpdiensten. Twee kinderen van 5 en 9 liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onder de doden zijn volgens Italiaanse media Duitse toeristen. Bij het Lago Maggiore in het noorden van Italië stortte een cabine met 15 mensen naar beneden toen een kabel het begaf. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk.

Op het vliegveld van Minsk is een Wit-Russische journalist en oppositieleider opgepakt. De man zat in een vliegtuig dat van Athene onderweg was naar Litouwen toen het landde in Wit-Rusland. Aanvankelijk leek het erop dat het vliegtuig een noodlanding moest maken. Later werd duidelijk dat de vlucht door president Lukashenko tot landen was gedwongen. De journalist wordt al langer gezocht door de Wit-Russische autoriteiten... omdat hij volgens de geheime dienst betrokken is bij terroristische activiteiten. Vanuit Warschau speelde hij met zijn Telegram-kanaal Nexta een grote rol bij de organisatie van de protesten tegen president Lukashenko. Elf Belgische militairen met extreemrechtse sympathieën hebben geen toegang meer tot wapendepots en gevoelige informatie. Dat heeft de Belgische minister van Defensie gezegd. Het besluit van Defensie heeft te maken met Jurgen Konings, de militair die sinds enkele dagen op de vlucht is. Hij wordt gezocht vanwege het bedreigen van onder meer de Vlaamse viroloog Mark van Ranst. Uit de kazerne waar Konings werkte nam hij maandagavond een groot arsenaal wapens mee en sindsdien is hij spoorloos. Op het EK zwemmen in Budapest heeft Ranomi Kromowidjojo goud gewonnen op de 50 meter vlinderslag. Het was haar tweede gouden medaille op het toernooi. Eerder was ze ook al de snelste op de 50 vrij. Daarnaast had ze als startzwemster een aandeel in de zilveren medaille op de 4 keer 100 vrij.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 you now could 被子运气。 dreams my fantasy. Gotta let her feel it. This is a woman inside. She's more than a crazy dream. She's my fantasy. Cause she belongs.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 now I see that it's you I all Maybe I'm too late and gone It always seems to go I'll be breaking into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 I need it all Maybe I'm too late, no my prerogative. I can do what I want to do. I made this money, you didn't. Right, Ted? We out of here. It's mine, it's mine, it's mine. ZFM. somebody's playing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

If you see me coming I'll look away